Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Heerlen wordt het verzakdeelte van winkelcentrum Het Loon gesloopt. Dat heeft burgemeester De Pla bekendgemaakt. In het gedeelte dat gesloopt moet worden staan 10 winkels. De gemeente gaat voor die winkeliers nieuwe huisvesting zoeken. De burgemeester van Heerlen heeft, een, heeft de hele avond spoedberaad gehouden met politie, brandweer en betrokken winkeliers. Het winkelcentrum werd gisteren gesloten omdat een ondergrondse parkeergarage op instorten staat. Het einde van de euro is volgens ING veel duurder dan het redden van de euro. ING heeft berekend dat de economieën in het eerste jaar met 9% krimpen als er een eind komt aan de euro. In het jaar daarop volgt nog een krimp van 3%. ING-econoom Mark Cliff zei in Nieuwsuur dat Nederland als handelsnatie extra zwaar zou worden getroffen. In Koblenz in Duitsland loopt de evacuatie van 45.000 mensen voorspoedig. Ze moeten voor zondag hun huis uit vanwege de ontmanteling van zware vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Door de extreem lage waterstand van de Rijn zijn de drie bommen aan de oppervlakte gekomen. Bijna de helft van de inwoners van Koblenz moet zondag tijdelijk weg uit hun huis. Ziekenhuizen worden ontruimd, toegangswegen worden afgesloten en het treinverkeer wordt stilgelegd. De komende dag worden zo'n 200 gevangenen in Koblenz overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. De Spaanse tennissers hebben in de finale om de Davis Cup een 2-0 voorsprong genomen op Argentinië. In Sevilla won David Ferrer de afgelopen avond in vijf sets van de Argentijn Juan Martín del Potro. Eerder op de dag had Rafael Nadal al in drie sets gewonnen van Juan Monaco. De Davis Cup finale bestaat uit vijf wedstrijden. De komende dag staat het dubbelspel op de agenda. De Spanjaarden kunnen de finale dan al beslissen. Het zou de vijfde keer zijn dat Spanje de Davis Cup wint. De Argentijnen wonnen hem nog nooit.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 Shaking in body, yeah. Your eyes take over me, they holding me, feel like they controlling me, more than me. Oh, it's me, the shaking in body. Oh, your eyes take over me, they holding me, feel like they controlling me.